Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft duizenden illegale afslankpillen in beslag genomen bij verschillende verkopers. Je hoort de NVWA. Het gaat dan om capsules en tabletten die je via social media en bijvoorbeeld eh, bepaalde websites eh, kan kopen. En eh, in die pillen blijkt dan amfetamine te zitten. En dat maakt de pillen illegaal. Amfetamine is een harddruk en kan ernstige bijwerkingen geven. Meerdere mensen zijn hierdoor in het ziekenhuis beland. De NVWA kwam ook pillen tegen die thuis in elkaar waren geknutseld met allerlei poeders. Dat is natuurlijk totaal niet hygiënisch en je hebt geen idee wat er nou precies in die pillen zit. En eigenlijk geldt er maar één advies. Als pillen alleen maar via social media, via bepaalde websites te koop zijn, gewoon niet doen. Niet kopen, niet gebruiken. Je speelt met je gezondheid. Twee Rotterdammers zijn opgepakt voor de handel in illegale afslankpillen. Chips die in laptops, telefoons, maar ook wasmachines en auto's zitten... moeten meer in Europa worden gemaakt. Daar stemt het Europees Parlement vandaag over. Nu komen bijna alle chips ter wereld uit één land, Taiwan, in Azië. En tijdens corona leverde dat ineens grote problemen op, zegt mijn tech-collega Nando Kastelein. De auto-industrie had er ook enorm last van. Er stonden parkeerplaatsen van met auto's die niet konden worden verkocht omdat er een chipje miste. Nou, dat wil de Europese Commissie een volgende keer voorkomen. En die Chips Act moet aan bijdragen, zodat de EU meer grip krijgt op die wereldwijde chipketen. Onder meer in Frankrijk en Duitsland komen grote chipfabrieken te staan. Oekraïne zegt dat vannacht een grote droneaanval op Kiev is afgeslagen. De Iraanse drones die Rusland op de Oekraïnse hoofdstad afstuurde... zouden allemaal uit de lucht zijn gehaald. Hoeveel het er waren, dat weten we niet. En de Euromast is wat spannender geworden. Helemaal boven in de top, op 185 meter hoogte... kan de vloer ineens doorzichtig worden... Omroep Rijnmond ging mee omhoog en hoorde dat nog niet iedereen het nieuws over die nieuwe vloer had meegekregen. blijf gewoon voor me uitkijken, denk ik. Ik heb geen hoogtevrees, maar ik denk dat dat wel wat uh, eh, leuks is. Denk ik. denk dat ik wel gebruik ga maken van dat knopje. <laughs> Nou, ik zou zeggen, hou u stevig vast, want ik heb begrepen dat de vloer straks onder u verdwijnt. Nou, dat is geen klein bericht. Die knop waar iemand het over had, ja, als je die indrukt wordt de vloer weer ondoorzichtig. Dat is voor mensen die het echt niet trekken. En het weer nog vanochtend een mix van grijs met ook behoorlijk wat zon. Later trekt het steeds meer open, al zijn er ook stapelwolken bij 24 tot 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Knopend de Hoek en Knopend Raasdorp 10 minuten over 3 kilometer. Op de A9 Alkmaar Amsterveen 10 minuten extra tussen Knopend Raasdorp en Amsterveen Stadshart. Op de A10 Knopend Koenplein richting Knopend Amstel door een ongeluk. Een kwartier vertraging tussen de Koentunnel en Amsterdam Oud-Zuid. 6 kilometer file. Een kwartier extra ook op de N203 Alkmaar Amsterdam tussen Comedy en Zaandijk in 3 kilometer file. En 235 Purmerend Amsterdam Amsterdam tussen Ilpendam en het Schouw 20 minuten extra en 4 kilometer file. Op de N236 Hilversum richting Weesp tussen Nederhorstenberg en Driemond 25 minuten vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.